Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Parijs zijn voorbij. Tijdens de slotceremonie is de Olympische vlam gedoofd... waren er allerlei optredens en droegen de atleten vlaggen rond in het Stade de France. De ceremonie werd afgesloten met optredens in Los Angeles... waar over vier jaar de Olympische Spelen worden gehouden. Nederland is als zesde geëindigd op de Spelen... met een record aantal gouden medailles.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 Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer van de stad. Om de brand te bestrijden zijn er een paar honderd brandweerlieden ingezet... met vliegtuigen en helikopters. Het vuur ontstond aan het begin van de middag. Door de harde wind kon het zich heel snel verspreiden. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 13. Komende dag warmt het snel op.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 6.9 ZFN makes me sweat. Did I hear you right? Cause I thought you said, let's think it over.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 I'm done laid down my love to come to you. Find the door to the promised land. Just believe in yourself. Hear his voice